12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse eurocommissaris en lijsttrekker van de Europese Sociaaldemocraten Frans Timmermans komt in de aanloop naar de Europese verkiezingen op campagneposters in Hongarije te staan. Samen met de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair George Soros. Hongaarse premier Orbán zegt dat in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Nu hangen er in Hongarije verkiezingsposters met de beeldenissen van Soros en commissievoorzitter Juncker... Met daarbij de tekst: Iedereen heeft het recht te weten waar Brussel mee bezig is. De brandweer in Deventer en omgeving krijgt vanochtend nog veel klachten over rook en stank... na de brand gisteravond bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wilp. Daar stond gisteravond en een deel van de nacht een grote berg afval in brand. Door de harde wind was het lastig om het vuur te blussen. In omgeving van het afvalbedrijf zijn roetdeeltjes neergekomen die mogelijk giftig zijn. Een Nederlandse jihadist die vastzit in Syrië wil terug naar Nederland. Jago Riedijk van 27 uit Arnhem zegt dat in een interview met de BBC. Hij vertelt onder meer over zijn vrouw die 15 was toen hij met haar trouwde. Dat was vier jaar geleden vlak nadat ze aankwamen in het IS-kalifaat in Syrië. De vrouw had de Britse nationaliteit, maar die is ze inmiddels kwijt. Twee weken geleden kreeg het stel een kind. Het gezin zit vast in een Koerdisch kamp. Een Nederlandse jihadist is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Bij terugkeer in Nederland gaat hij de gevangenis in. Het weer, regen of motregen. Later vanmiddag en vanavond wordt het in het zuiden tijdelijk droger. Er staat veel wind en het wordt 9 tot 11 graden.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 106.9 ZFN silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You can walk my path You can wear my shoes land a talk like me And be an angel too But maybe You ain't never gonna feel this You ain't never gonna know me, but I know you.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 But work it, keep it tight every day. And I, I, I know you need a taste. Me ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumbo. hit you up late at night. All I want is to get high.